Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het aan de voorwaarden houden van het staakt het vuren in Syrië... als de VN-veiligheidsraad concrete maatregelen neemt om Syrische burgers te beschermen. Dat hebben de opstandelingen in een verklaring laten weten. Het dreigement komt daags na de moordpartij in de plaats Haula. Daar zijn volgens de VN zeker 92 burgers gedood, onder wie 32 kinderen. Drie weken voor de Griekse verkiezingen staan de pro-Europese partijen volgens peilingen weer op een meerderheid. Als er nu verkiezingen zouden worden gehouden, zouden de conservatieven en de socialisten samen meer dan de helft van de zetels krijgen. De conservatieve Nieuwe Democratie wordt volgens vier peilingen de grootste. De partij staat iets voor op het radicaal linkse Syriza, dat fel tegen de bezuinigingen is. Bij een aanvaring op de Westerschelde bij Vlissingen is een dode gevallen. Rond 6 uur botsten een sleepboot en een vrachtschip tegen elkaar. Door de klap brak de ankerketting van het vrachtschip en raakte iemand op het voorschip ernstig gewond. Toen ambulancemedewerkers aan boord van het schip kwamen was de man al overleden. SP-leider Roemer wil premier worden als de SP de grootste partij wordt. Hij zei dat in een debat met d 66 de Pechtold in Nieuwsuur. Volgens de peilingen maakt de SP kans om bij de verkiezingen op 12 september de grootste partij te worden. Roemer zegt dat hij dan zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Het Nederlands elftal heeft de oefeninterland tegen Bulgarije verloren. In Amsterdam werd het 2-1 voor de Bulgaren. Op slag van rust maakte Van Persie 1-0. Kort na rust werd het 1-1 uit een strafschop. En in de extra tijd maakten de Bulgaren de winnende treffer. Het weer, vannacht helder, het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en later op de dag in het oosten kans op een bui. Maxima van 18 graden op de Wadden tot 26 in het zuiden.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 Fill the room, till the beat goes boom. Create new fraction, create new fraction, till the beat goes boom.